Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Instagram is geblokkeerd in Turkije. Sinds vanochtend kunnen inwoners en toeristen de app niet meer openen. Het is niet duidelijk waarom het land Insta heeft geblokkeerd... maar mogelijk heeft dit iets te maken met de dood van een Hamas-leider. Een hoge Turkse functionaris beschuldigde Insta eerder deze week van censuur. Volgens hem werden posts over de gedode leider minder zichtbaar gemaakt. Het is nog niet duidelijk hoe lang de Insta-blokkade gaat duren. Honderdduizenden mensen in een vluchtelingenkamp in Soedan lijden aan hongersnood. Dat zegt een internationale organisatie. Vooral kinderen worden hard geraakt, vertelt correspondent Alice van Gelder. Wat je ook niet moet vergeten is dat ook heel veel zwangere vrouwen en jonge moeders geraakt worden. Ook daarvan is een derde ondervoed. Ja, en dan kunnen ze hun pasgeboren kinderen simpelweg niet voeden als ze zelf ondervoed zijn. Elke dag gaan er mensen dood door de honger. In Soedan wordt al meer dan een jaar een burgeroorlog uitgevochten. Deze week werd bekend dat Snoop Dogg een koffieshop in Amsterdam gaat openen. Maar volgens het parool moet de naam daarvan mogelijk worden aangepast. De shop heet SWED, een afkorting van Smoke Weed Every Day. En dat mag niet, want in de Amsterdamse regel staat dat namen van coffeeshops alleen heel subtiel mogen aangeven dat het om een coffeeshop gaat. Rook elke dag wiet zou zomaar eens niet subtiel genoeg kunnen zijn. In Frankrijk trekken hulporganisaties aan de bel. In en rond Parijs worden daklozen van straat geplukt... en naar andere plekken in het land gebracht. Allemaal vanwege de Olympische Spelen. Er zijn 5000 zwervers en illegale migranten de Franse hoofdstad uitgezet. En ook deze vrouw werd naar het zuiden van het land gebracht. Maar dat was geen succes, vertelt ze aan onze correspondent Frank Renaud. Probleem de Er was daar niet eens goede huisvesting, vertelt ze. Ze moest op een kleine kamer wonen met een andere vrouw die ze niet kende. In kleinere steden zijn er veel minder voorzieningen en veel minder hulpverleners dan in Parijs. Dus deze man zou best Parijs uit willen als er ergens huisvesting zou zijn. Maar hij heeft hier een baan, hoewel hij dus illegaal in Frankrijk is. En de Olympische Spelen, daar hoef je bij deze mensen hier helemaal niet over te beginnen. We staan hier nu in de rij voor eten en een slaapplaats, zegt ze. We zijn bezig met overleven. Het weer, in het zuiden nog wat mist, maar snel gaat overal de zon schijnen.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 Like I do. I'ma tell you the truth. Showing proof, booking the food. I think you better. <laughs> Call him and tell him come. you can't use my phone. ZFM. hands up for Huh. I touch you. And just when it feels right, you say you found someone to hold you.